op een restaurant in Djibouti... waarbij zes Nederlandse militairen licht gewond raakten. Twee zelfmoordenaars bliezen zichzelf op in het restaurant. Naast de daders kwam er een Turkse bezoeker om. Verder waren er ook zeven Fransen en vier Duitse gewonden. In de verklaring laat Al-Shabaab weten dat de aanslag was gericht op de Franse militairen... omdat die mede verantwoordelijk zijn voor de slachtingen van onze moslimbroeders in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Na dit jaar blijven er nog 9800 Amerikaanse militairen in Afghanistan achter, heeft president Obama bekendgemaakt in een toespraak. De meeste van die 9800 vertrekken volgend jaar of in 2016 alsnog. Ze worden de komende twee jaar verspreid over het land ingezet voor antiterreuroperaties en gaan Afghaanse veiligheidstroepen trainen. Het nummer Happy van Pharrell Williams is sinds deze week de langst genoteerde single in de geschiedenis van de Nederlandse top 40. Happy staat voor de 42e week in de hitlijst en verslaat daarmee Huilen is voor jou te laat van Corrie en de Rekels. Dat nummer stond in 1971 41 weken in de lijst. Het weer, het koelt vannacht af tot ongeveer 14 graden.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 beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shorty heart is on steroids, cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her.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 De brandweer in Ommen heeft vannacht zo'n 35 ponies gered van de verdrinkingsdood. Ze stonden in een weiland dat door de vele regen van de afgelopen dagen helemaal is ondergelopen. De dieren stonden tot hun buik in het water. De brandweer heeft de ponies met een tractor en een veewagen gered. Ze zijn naar een manege gebracht. Voorzitter Van Rompuy van de Europese Raad gaat zoals verwacht onderhandelen over de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, bleek na afloop van een informele top in Brussel. De regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten hebben hem de opdracht gegeven met het Europees Parlement te onderhandelen. Het parlement schuift de christendemocraat, de christendemocraat Juncker naar voren, maar niet alle regeringsleiders zijn daarvoor. Premier Rutte wilde na afloop van de top niet zeggen of hij voor of tegen Juncker is. De regeringsleiders hebben afgelopen.